Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. willen dat de belastingvrije reiskostenvergoeding blijft bestaan. Verkiezingscongres in Den Haag heeft een voorstel daarvoor overgenomen. D66 is in het vijfpartijenakkoord akkoord gegaan met afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. Voor zowel forensen die van de auto gebruik maken als forensen die met het OV reizen. Levert een besparing van 1,3 miljard euro op. De meeste partijen die het akkoord sloten willen er al vanaf. D66 hield er als laatste aan vast. PvdA presenteert vandaag een plan om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De kern is dat iedere jongere die meer dan drie maanden werkloos is een aanbod moet krijgen voor een stage, een leerwerkplek, scholing of een baan. PvdA zegt dat met een dergelijk plan in Zweden en Finland zeer goede resultaten zijn geboekt. Ook wil de PvdA doorstuderen aantrekkelijker maken. Volgens de partij heeft het geen zin om jongeren in de huidige omstandigheden te stimuleren zo snel mogelijk de arbeidsmarkt op te gaan. Om het doorleren aantrekkelijker te maken wil de PvdA af van de langstudeerders boeten en moet een tweede bachelor- of masterstudie weer volgens het wettelijke collegegeld gevolgd kunnen worden. In Groningen, Friesland en Drenthe zijn de landelijke radiozenders niet te ontvangen. Komt doordat het signaal uit de verschillende studio's niet binnenkomt bij de tijdelijke zendmast in Assen. Die is neergezet na de brand in de zendmast in Smilde. Oorzaak is onduidelijk. Regionale zenders zijn wel te ontvangen. Voetballer Theo Jansen keert terug naar Vitesse. De 31-jarige middenvelder tekent na het weekend een contract voor drie jaar. Jansen kwam vorig jaar van FC Twente naar Ajax. Hij wilde onder meer weg bij Ajax omdat hij niet zeker was van een basisplaats. Het weer bewolkt en veel buien met kans op onweer en windvlagen. Vooral in het noordwesten kan veel neerslag vallen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 2 kilometer door iemand die onwel is geworden.